uur. Mark met het NOS Journaal. Een Turkse Nederlander mag Turkije niet verlaten om politieke redenen. De man ging met zijn gezin op vakantie en werd bij aankomst meteen gearresteerd, schrijft Trouw. De man heeft contact gehad met buitenlandse zaken. Een woordvoerder bevestigt dat de man is gearresteerd, maar inmiddels weer is vrijgelaten. Hij heeft een uitreisverbod gekregen. Hij zou zich op sociale media kritisch hebben uitgelaten over president Erdogan en de politieke situatie in Turkije. Volgens Trouw mag zijn gezin wel terug naar Nederland. De politie heeft een Roemeense bende opgepakt die tijdens het rijden vrachtwagens heeft leeggeroofd. Ze gingen achter een vrachtwagen rijden, kropen op de motorkap en forceerden de achterklep. Daarna haalden ze de lading uit de wagen. In Nederland zou op deze manier vijf keer een overval zijn gepleegd. De bende werd dit weekend opgepakt in een vakantiepark op de Veluwe. Er lag voor een half miljoen euro aan gestolen spullen. En ook stonden er de speciaal geprepareerde auto's die voor de overvallen werden gebruikt. Bierbrouwer Heineken heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Onder meer door het goede weer werd er in Europa meer bier gedronken. De omzet steeg met bijna 4% naar 10,5 miljard euro. De winst nam met ruim een derde toe naar 440 miljoen euro. Door de relatief dure euro verdiende Heineken minder buiten Europa. Er werd in Noord- en Zuid-Amerika wel meer bier verkocht. Alleen in China en Vietnam daalde de bierconsumptie. Bijna een miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de Amsterdamse burgemeester Van der Laan in het tv-programma Zomergasten. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als de uitzending van vorige week met microbioloog Rosanne Hertzberger. Van der Laan is terminaal ziek, hij lijdt aan uitgezeide longkanker. De burgemeester zei dat hij zich erg gesteund voelt door de Amsterdammers... en dat hij zelf besluit wanneer hij stopt als burgemeester. Het weer ten noorden van de grote rivieren valt een enkele bui, met name in het noordwesten. In de loop van de dag schijnt de zon wat vaker. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen, vooral in het zuidoosten, kans op enkele buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.